NOS nieuws van 4 uur. Waterwalgemoed Californië hebben geen hoop meer dat ze nog overlevenden vinden van de modderstroom in de Amerikaanse staat. De autoriteiten richten zich nu op het opruimen van de rotzooi. Bij de natuurramp zijn zeker 20 mensen omgekomen. Vier mensen worden nog vermist. De modderstromen van vorige week hebben tientallen huizen verwoest en honderden beschadigd. De modder werd veroorzaakt door zware buien in een gebied dat net was getroffen door bosbranden. Er waren daardoor geen bomen en planten om de bodem vast te houden. In Tunesië zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen belasting- en prijsverhogingen. In een plaats aan de grens met Algerije raakten betogen slaags met de politie toen ze probeerden een weg te blokkeren. De protesten begonnen vorige week en hebben tot nu toe aan één demonstrant het leven gekost. Ook zijn in totaal zo'n 800 actievoerders opgepakt. De eigenaren van CNA willen het kledingconcern verkopen aan Chinese investeerders, meldt het Duitse nieuwsblad Der Spiegel. Het oorspronkelijk Nederlandse bedrijf van de familie Brenninkmeijer heeft honderden winkels in heel Europa, Latijns-Amerika en Azië. De familie is nog altijd eigenaar van CNA via een holding in Zwitserland. Kostbare kroonjuwelen van de Britse koninklijke familie werden tijdens de Tweede Wereldoorlog verborgen in een koektrommeltje in Windsor Castle. De toenmalige koning George VI wilde zo voorkomen dat de juwelen in handen van de nazi's zouden vallen. Koningin Elisabeth vertelde erover in een documentaire over haar kroning 65 jaar geleden, die de BBC gisteravond uitzond. Afgelopen week werden al delen van het interview vrijgegeven... waarin Elisabeth vertelt over de zware kroon die ze op had... en de oncomfortabele koets waarin ze moest rijden. Het weer nog. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe... en stijgt de temperatuur tot iets boven nul. Smiddags gaat het lang regenen en waait het vooral aan zee stevig. De temperatuur ligt dan rond de 6 graden. Ook dinsdag en woensdag veel buien.